Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Als de oorlog in Iran nog maanden duurt... dan komen waarschijnlijk nog eens tientallen miljoenen mensen in acute honger terecht. Waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Daarmee dreigt het aantal mensen in hongersnood wereldwijd... ver boven de 300 miljoen te komen. Belangrijke hulproutes raken geblokkeerd door de aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor komt voedsel moeilijker of later aan in gebieden waar al grote tekorten zijn. Ook worden voedsel, olie en transport duurder. Verder hebben de hulpverleners van het Wereldvoedselprogramma te kampen met forse bezuinigingen. De VN is begonnen met het onderzoek naar de aanval op een basisschool voor meisjes in Iran. Daarbij zouden 168 doden zijn gevallen, onder wie meer dan 100 kinderen. De onderzoekers willen duidelijkheid over de verantwoordelijke van de aanval en het daadwerkelijke aantal doden. Voetballer Quincy Promes heeft in hoger beroep alsnog bekend dat hij een familielid in 2020 heeft gestoken. Volgens zijn nieuwe advocaten, het echtpaar Knoops, was er sprake van noodweer. Daarom vinden zij dat Promes geen straf verdient. Promes werd eerder veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor de steekpartij. De 50-voudig international is ook veroordeeld voor de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij zes jaar cel. Promes zit in de cel sinds vorig jaar zomer. Toen werd hij uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij voetbalde. Na een incident bij een oefening van Defensie op de Maasvlakte in Rotterdam is een militair gereanimeerd. Het ging vanochtend rond 11 uur mis bij een oefening in het water. De militair lag zo lang onder water dat reanimatie nodig was. Hoe het mis kon gaan wordt nog onderzocht. Het weer vanuit het westen opklaringen bij een graad of 14. Het blijft vanavond droog. Vannacht is het tussen de 3 en 7 graden. Morgen een zonnige dag. Het blijft droog en het wordt 13 tot 16 graden.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 I watched all my castles fall, they were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can took my place. I ain't even playing my own game. The rules have changed, well, I didn't know.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 komen er waarschijnlijk nog eens tientallen miljoenen mensen in acute honger terecht... waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. De VN is begonnen met het onderzoek naar de aanval op een basisschool voor meisjes in Iran. Daarbij zouden 168 doden zijn gevallen, onder wie meer dan 100 kinderen. Voetballer Quincy Promes heeft in hoger beroep alsnog bekend dat hij een familielid heeft gestoken in 2020. Volgens zijn advocaten was er sprake van noodweer en daarom vinden zij dat Promes geen straf verdient. Dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog.